Can you tell me why this has tripping, baby. know what I mean? Maybe that someday you believe in me. Maybe you believe in me. I miss you. I hate you. Cause I feel you. I don't want to, but I need you. I miss you. seeing demons, now I've been seeing saints. I'm tired of pretending that I'm somebody that I ain't. I could be the beggar down upon his knees, but I've seen the truth. It's gonna set me free, yeah.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 va va va va va va va va va va va va va va va va va va Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy. come d'orchestre orchestra illusa Napoli e poi mini Napoli puis comédie don jour ta da la comédie d'un jour la comédie de ta vie la comédie la comédie la comédie, la comédie. La la la la la la la Ma cos'è? La luce è piena di vertigine sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don't you? Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui.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 Het is tijd om de donderdisc van 8 september bekend te maken. En dat doen we altijd in dit openingsuur van de Radio 501 Daverende Donderdag. De donderdisc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Easy Money van die Electric Light Orchestra.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 I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why. didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my my heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would. van West-Friesland. Dit is Radio 501. thing without you. But before I realized you were simply gone. So, babe, on go. Just tell me is it yes or no? I said, babe, don't go. No matter what it is, but let me know. I said, babe, don't go. Just tell me is it yes or no? eso, no, no, no, no, Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. She's mystery in motion, unpredictable sometimes. When you think you finally understand, she changes her mind. She's flooded with emotion, and it carries you away to places you have never been, and words can never say. If you're the lucky one she's with, then take her as she is, and love her like a river. You let her She's a drink of cool clear water from a gentle mountain stream. She can sail you through the rapids to an ocean full of dreams. There's no way you'll ever tame her. You can ask me how I know. Cause I used to love someone like that, but I had to watch her go. So this is my advice with everything you feel inside. river, you let her run. 501 is Radio 5. de luisteraars die net hebben ingeschakeld.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 Ik ga verder, ik ga altijd zegt. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Wat zou ik nou doen, zo heb ik altijd dan. Niks is slimmer als stille blijven staan. De ene lep naar Rome, de andere met de hond. De ene lep naar Rome en de andere lep met de hond. Je hebt ook lui die lopen, de hier de wereld rond. Mooi van lopen, neem de voeten aan de grond. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Wat zo ik nou doe, zo heb ik altijd gedaan. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Niks is slimmer als stille blijven staan. Soms moet je even aankijken ikke veten, hvor jeg væk kom. Vil jo min vej altijd dan. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Niks is slimmer als stille blijven staan. Laat mij maar lopen. Echte muziek. Echte muziek. Don't know when I've been so blue. Don't know what come over you. You found someone make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all. say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had, but honey, now I. 501 is Radio 501. 501. Hit the beat and take it to the now. Yeah. was looking for love and she was right on time. I was shaking, she was too. Didn't know what I should do. It was late on a Sunday. Tell me, is that a crime?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 Heb jij dat ook? Nu in het zegt ja. Goed dat hij in zijn testament ook de natuur helpt. Inspireer de wereld, ook na uw dood. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl. In Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg. Het overige verkeer was aangenaam verrast. De vrouw is geen bekende van de politie. Het verkeer wordt steeds vriendelijker en dat is goed nieuws.